Water met het NOS-journaal. Morgen komen meer dan twintig wereldleiders samen in Egypte voor een vredestop. Doel van de bijeenkomst is om een einde te maken aan de oorlog in Gaza, schrijft de Egyptische president. Hij is samen met de Amerikaanse president Trump voorzitter van de bijeenkomst. Bij de top zijn verder onder andere de Franse president Macron en zijn Britse collega Starmer aanwezig. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres is maandag bij de top in Egypte waarin de toekomst van Gaza wordt besproken. Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen tot 37. Door aanhoudende regen waren op verschillende plekken aardverschuivingen en overstromingen ontstaan. Meer dan 16.000 huizen zijn beschadigd geraakt of verwoest. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Mexico heeft duizenden soldaten ingezet om naar vermisten te zoeken en wegen vrij te maken. De politie heeft nog een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp. Gisteren werden al vijf mannen aangehouden. De zesde verdachte werd opgepakt in België, in een dorp vlakbij Brussel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. De vrouw is nog altijd niet gevonden. Ze ging woensdag naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Haar auto werd teruggevonden in Nieuw-Vennep. De Amerikaanse actrice Diane Keaton is overleden. Ze speelde onder meer in The Godfather. Ook was Keaton te zien in films van regisseur Woody Allen. Voor haar filmcarrière stond ze op het podium met een hoofdrol in de succesvolle Broadway musical Hair. Keaton won meermaals prijzen voor beste actrice, waaronder een Oscar voor haar rol in de dramafilm Annie Hall. Diane Keaton was 79 jaar.